uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Noorwegen worden de aanslagen van vijf jaar geleden herdacht. Anders Breivik liet in Oslo een bom ontploffen bij het kantoor van de premier... en schoot op het eiland Utoja, jonge leden van de Sociaal-Democratische Partij dood. Bij de aanslagen kwamen 77 mensen om het leven, vooral jongeren. De herdenking begon vanochtend voor het kantoor van premier Solberg... waar ze een krans legden. Ook de kroonprins en zijn vrouw legden daar een krans. Vanmiddag volgt nog een herdenkingsplechtigheid op het eiland Utoja zelf. Radovan Karadzic gaat in beroep tegen zijn straf voor het Joegoslavië-tribunaal. Hij werd in maart veroordeeld tot 40 jaar cel wegens volkerenmoord. Karadzic was tijdens de oorlog in Bosnië tussen 1992 en 95 politiek leider van de Bosnische Serviërs. Volgens de rechters van het tribunaal heeft Karadzic niets gedaan om onder meer de genocide in Srebrenica te voorkomen. Karadzic houdt vol dat hij niet van de situatie in Srebrenica op de hoogte was. In het huis van een clublid van Satudara in Den Bosch heeft de politie een handgranaat, twee vuurwapens en drugs gevonden. Het huis werd doorzocht omdat er aangifte was gedaan van mishandeling. Het Satudara-lid van 21 is opgepakt. Zijn vriendin is ook opgepakt vanwege betrokkenheid bij de gevonden drugs. Maleisië, China en Australië zijn van plan om te stoppen met de zoektocht naar de vermiste vlucht MH370. Ze gaan nog een gebied van ruim 120.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan doorzoeken. Als dat niets oplevert, wordt de operatie stopgezet. Vlucht MH370 verdween ruim twee jaar geleden met 239 mensen aan boord... tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking in het centrum van Zutphen woedt een grote brand in een pizzeria. Er kwam veel rook bij vrij. In de buurt van het pand in de historische binnenstad zitten veel horecagelegenheden. De rook wordt inmiddels minder, maar de brand is nog niet onder controle. Het weer dan nog, in het oosten zware buien, verder op steeds meer plekken zon. Later opnieuw kans op regen, hagel en onweer. Door 23 tot 27 graden. Morgen nog kans op buien, zondag veel zon en het blijft zomers. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij Muiden 5 kilometer file. De brug is open. En tussen Hilversum-Noord en Eembrugge richting Amersfoort ook 5 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij.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 Ah, het is niet helemaal dagelijks op het ogenblik. <laughs> het hapert en het stottert, maar we komen er wel. Jawel, <laughs> jawel, jawel. Um, welkom terug bij het tweede uur. We gaan gewoon gezellig verder. Ehm, volgens mij kent iedereen de, de volgende ook wel.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 Eh, de volgende, de, ehm, ehm, ehm, misschien had ik die eh, iets eerder in mijn leven moeten, moeten weten. Alhoewel ik wel zeker weet dat er een aantal van die werken niet hoor. Ik ben heel benieuwd, waar hebben we het over?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 I don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye. No regrets. The Walker Brothers. Heb jij ook geen spijt? Ik heb zelf eigenlijk spijt. Het oh, dus um, zullen we een beetje ons in zonnige sferen begeven? Gaan we dan weer samen zingen? Het is maar goed dat die microfoons dus door uitstaan, hè? Ja, dat, Wij zitten met z'n tweeën. Ik kijk mee te brullen hier in de studio. Ja. claro, mueve, dale, vamos. zat hier net iemand heen en weer te springen van... oh, dat is een leuk nummer, dat is een leuk nummer. <laughs> ja, dat was pas voor het liedje van de sidekick. Ja, nou, dan heb je hem al gehad. ook bij terugwerkende kracht. Zijn we daar ook weer vanaf. <laughs> dat is allemaal wat. Hoe, eh, Goed. Zullen we dingen doen eh, in het kader van het algemeen nut? Ja, gaan we. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Toet! <laughs> ja, ja, en ik wilde beginnen dit keer met eh, eh, de stank. Eh, afgelopen Zandvoort is nogal in de band geweest door een vieze olieachtige lucht. Wasn't um, ehm, me. <laughs> Wasn't me. nee, nee, dit keer was jij het inderdaad niet. de stank is niet afkomstig van een olievlek, maar door werkzaamheden in een schip. stank die sinds woensdag in de kust, kustgebieden in delen van Noord- en Zuid-Holland hing... is toch niet afkomstig van een olievlek in de Noordzee. Onderzoeker heeft uitgewezen dat het niet om olie ging... dat de geur vermoedelijk van een schip afkwam waar werkzaamheden plaats hadden. Dit zei een woordvoerder van de veiligheidsregio Hollands Midden donderdagmiddag. Nadat de luiken van het schip dat voor anker ligt in zee voor Katwijk werd gesloten... verdween ook de stank. Wat voor werkzaamheden er op het vaartuig werden gedaan is nog niet duidelijk. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat het een olievlek op de Noordzee was... zo'n vier kilometer uit de kust... die een vliegtuig van de kustwacht had waargenomen. Een schip dat vervolgens op afging heeft monsters genomen... van de betreffende substantie... en al vrij snel werd duidelijk dat het niet om olie ging... en ook de benzinegeur hier niet vandaan kon komen. Wat het wel is, dat is nog steeds in onderzoek. De stank was ook onder meer in Hillegom, Zandvoort en Bennebroek waarneembaar... Een man heeft gisteravond de blokker aan de Grote Houtstraat in Haarlem overvallen... maar is even later op een heldhaftige manier overmeesterd door een agent in Burger. De Haarlemse politie vertelt op Facebook het heldhaftige verhaal. Enkele minuten voordat de overvaller werd aangehouden... liep een van onze collega's volledig in Burger gekleed door de Grote Houtstraat... toen hem een man opviel vanwege zijn afwijkende en zenuwachtige gedrag. De agenten de agent vertrouwde het niet en besloot hem te volgen. Even later liep de man de blokker in, richtte een vuurwapen op de medewerkers en eiste geld. Met buit verliet hij de winkel en sprong op de fiets. Gelukkig had onze collega ook een fiets bij zich en is achter de man aangefietst. Bij een bushalte in de buurt heeft de verdachte zijn fiets weggezet en is in de lijnbus gestapt. Onze collega deed precies hetzelfde. De agent in burger zijn ondertussen zijn collega's in die hem verderop te hulp schoten. Samen wisten ze de man onder schot uit de bus te laten komen en aan te houden. Het vuurwapen dat de man op zak had is ingenomen en dat bleek een nepwapen te zijn. Naast het vuurwapen had hij ook een groot mes bij zich. De overvaller zit voorlopig vast op het politiebureau en de buit wordt teruggebracht naar het blokkerfiliaal. Nou, dat is toch geweldig, hè? Ja, ik vind het wel dapper, hoor.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 die naar het noorden weg zullen trekken. Geleidelijk breekt de zon op steeds meer plaatsen door... en in het oosten van het land kan later vandaag opnieuw een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen. De maxima lopen uit uiteen van 20 graden op de Wadden tot 26 graden lokaal in het oosten van het land. De wind is zwak tot matig en waait uit hoofdzaak uit de noordelijke richting. Komende nacht is het tamelijk bewolkt en is er nog een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar ongeveer 18 graden en het noordelijke wind is zwak aan zee en op het IJsselmeer matig. Zaterdag overdag is er veel bewolking die in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zal breken. Verder is er nog een regen- of onweersbui mogelijk. En de kans daarop is het grootst in het zuidoosten en oosten van het land. De maxima lopen uit een van 21 graden op het wat tot lokaal 27 graden in het oosten. En dat was het weer. Vraag me af, hè, als bewolking breekt, hè? Ja. gaat het dan ook in het gips? Ik heb geen idee. Het is vaak wel wit. Ik heb dus ja. Het zijn wel diepe, diepe filosofische vragen. Ja, je bent geweldig bezig. Ja, toch, hè? Ja. Hou dat vast. Ja, oké. Ja. vriendje, papa, vriendje. Oh, papa, sit down and hear my song.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 Said I'm glad that you're around. ¡Oh! you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though. Friend. Was op tijd, Alain Clark. Wat zei jij tegen mij? Je zat nee te schudden, maar ik was heus op tijd. Ik ben gewoon zo snel. <laughs> het zuchten hoort u niet in die microfoon, maar ik doe het wel hoor. <laughs> Ehm, toch is eh, de, de, volgende, die is wel een beetje... Eh, My mind says On You. Wel heel prettig om te weten. Ah, oké. Ah. Deze was van de Wild Berries. George Harrison heeft hem ook opgenomen, weet ik. Maar dat is een andere, andere versie. Komt, er, komt erop neer dat het gewoon geld, eh, geld kost dat het barst als je daar dit soort dingen gaat manier hebben we het veel beter opgelost. I want. Zomer of winter.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 Nou, één ding eigenlijk, maar wel een hele leuke vind ik. Nou, brandlos zou ik zeggen. Ehm, ik had nog wat gevonden van de Recreade. Die is al zo lang bezig in Zandvoort, al bijna 50 jaar. Ehm, dit jaar hebben ze er ook weer zin in. De teamleden hebben hun best gedaan om te weer twee weken te gaan vullen... met stoere, spannende, sportieve en uitdagende activiteiten. Nieuwsgierig naar de programma's? Ik zal er een aantal benoemen. Ze hebben twee teams, het team Centrum en het team Noord. En ehm, beide hebben ze... Eh, allerlei dingen voorbereid. Het team Noord is op de FOMAR en het team Centrum dat zit volgens mij... Op de FOMAR, op het dak? Oh, op het plein bij de FOMAR. Sorry, ik ging te snel. Maakt niet aan. Hmm, ADHD kikt in. Ja, kan <laughs> gebeuren hè, soms. Als ik enthousiast word, dan eh, gebeurt dat. En ehm, eh, het team van het centrum zit op het Raadhuisplein. Dat is eh, daar meestal te vinden. de kosten van allerlei activiteiten zitten tussen de 1 en de 3 euro. Dus ja, dat is echt ja, bijna niks. Want ze weten wat ze er allemaal voor leuks voor terug kunnen krijgen. Het is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. En het is, ehm, even kijken, dus aan, ik ben de datums kwijt. Het begint in ieder geval zondag 24 juli. Dus eh, komende zondag gaat het vast Twee weken lang. Oké, okay. ja, klinkt goed. Leuk toch? Ja. Ja, allemaal vrijwilligers.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 <laughs> ja, ze schijnen nogal gevonden te hebben. ja, ja, ja. Zelfs eh, producers en cameramensen die weigerden om ze eh, voor de camera te halen. Omdat het eh, niet te harde was. Het is wel triest als mensen zo niet voor hunzelf kunnen zorgen.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 Duele al corazón, Enrique Iglesias. Dat is een aardig woordje over de grenzen. Ja, ik kan dat. Ja, jij kan ja, dat zeker. Ik kan dat heel goed zelfs. Um, we hollen alweer een beetje naar uh, het einde van de... Nog vijf minuutjes, dan is het alweer ja. gedaan. Jo. Met deze? Wel ja, joh. Help je zoeken dan? Nou, ik weet wel waar het is hoor. Ah. Where is the love? Black Eyed Peas. What's wrong with the world, mama?